Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Informateur Putters komt later vandaag met zijn eindverslag. Daarna zal er waarschijnlijk volgende week een debat zijn... en daarna kunnen de partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB weer verder praten. Gisteravond werd duidelijk dat de vier partijleiders bereid zijn... om in de Tweede Kamer te blijven als er een nieuw kabinet komt. Dat betekent dus dat Geert Wilders, leider van de grootste partij, niet de nieuwe premier wordt. Wie dan wel premier wordt is nog niet bekend. In Den Haag is de vaccinatiegraad onder kinderen bij inentingen tegen de 12 ernstige infectieziekten met 10 procentpunt gedaald sinds 2020. In de drie andere grote steden is een soort gelijke trend zichtbaar. De gemeente en de GGD denken dat de maatschappelijke discussie over de veiligheid en het nut van de coronavaccins twijfel heeft gezaaid onder mensen die een paar jaar geleden nog achter vaccins voor kinderen stonden. De VN verwacht deze week officieel de hongersnood uit te roepen in Gaza. De afgelopen weken zijn er voedseldroppings vanuit de lucht geweest. En er is een schip met 200 ton voedsel onderweg, maar dat is volgens hulporganisaties onvoldoende. Israël weigert nog altijd de grensovergangen te openen voor vrachtwagens met noodhulp. Om fraude bij het aanvragen van identiteitsbewijzen tegen te gaan... willen verschillende gemeenten gezichtscanners gaan gebruiken. Iemand die een nieuw paspoort of rijbewijs aanvraagt... moet voor een scanner gaan staan waarmee wordt gecontroleerd... of het wel dezelfde persoon is als op de pasfoto van het oude identiteitsbewijs. Deze scanners worden nu vooral gebruikt op luchthavens... om binnenkomende passagiers te controleren. Het Hoogheemraadschap in Noord-Holland gaat onderzoek doen naar de fonds van het verboden landbouwgif Dinoterp... dat op meerdere plekken in het oppervlaktewater werd gevonden. Volgens een milieuorganisatie is het waarschijnlijk dat het verboden gif illegaal is gebruikt door bloemtelers.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 No pretty melody I'd like to share with you. Not a single sentence that won't make any sense. If I only knew what way to go. If I only had a way. behind the snow. If I could only let it go.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 If I could see the sun behind the snow. If I could only en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag is de vaccinatiegraad onder kinderen bij inentingen tegen de 12 ernstige infectieziekten met 10 punt gedaald sinds 2020. In de drie andere grote steden is een soortgelijke trend zichtbaar. De VN verwacht deze week officieel de hongersnood uit te roepen in Gaza. De afgelopen weken zijn er voedseldroppings vanuit de lucht geweest... en er is een schip met 200 ton voedsel onderweg. Maar dat is volgens hulporganisaties onvoldoende. Informateur Putters komt later vandaag met zijn rapport. Gisteravond werd duidelijk dat de vier partijleiders bereid zijn om in de Tweede Kamer te blijven als er een nieuw kabinet komt. Dat betekent dus dat Geert Wilders niet de nieuwe premier wordt.